Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ali B. staat voor de rechter. Hij wordt door drie vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting. Een van hen was deelneemster aan het programma The Voice of Holland. Ali B. zat daar in de jury. Twee jaar geleden kwam via het programma Boos naar buiten... dat er bij de talentenshow sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Maar Ali B. zei vanochtend bij de rechtbank in Haarlem... dat hij daar niets mee te maken had. Ik heb bewijs dat die eh, aflevering is gebaseerd op ik wil zeggen leugens, maar ik zeg dan even onwaarheden. En er is informatie achtergehouden die cruciaal was voor de beeldvorming. Ehm, en ik heb 2,5 jaar mijn mond gehouden. Ik mag eindelijk praten, ik ga het echt doen. Hij zegt dat hij onterecht is beschuldigd en dat hij is neergezet als beest en seksueel roofdier. Zelfs vrienden wilden niets meer met hem te maken hebben, zei hij in de rechtbank. En er gaat weer een bangalijst rond. Deze keer op een middelbare school in Utrecht. In een appgroep van een 5 VWO-klas werd een powerpoint gestuurd... met namen en foto's van leerlingen... met daarbij opmerkingen over hun uiterlijk en seksuele acties. De school heeft aangifte gedaan. Eerder, ging, eerder dit jaar ging er ook al zo'n lijst rond van studentes in Utrecht. Nederlandse politieagenten gaan in Duitsland hun collega's helpen tijdens het EK. De Duitse politie heeft het super druk. Dagelijks zijn tienduizenden agenten bezig met het toernooi en alles eromheen. De Nederlandse agenten kunnen oranje supporters in de gaten houden en aanspreken als er iets misgaat. En het EK wordt het duurzaamste EK-voetbal ooit. Dat zegt tenminste de organisatie. Correspondent Gimbalduk liep een rondje door het stadion in Berlijn waar ook de finale is. Oude lampen zijn vervangen door zuinigere ledlampen en er zijn waterbesparende toiletten en... Het pronkstuk van de verduurzaming die ligt bovenop het stadion en daar gaan we nu heen. Jetzt laufen we aufs Dach. Ja, hier nog met de treppe, maar een klein stuk hebben we dan nog een leider te nemen. En een beetje buiten adem komen we aan op het dak bij de zonnepanelen. Er kan nog veel meer worden verbeterd, maar dat ligt bij de UEFA en de voetbalbonden. Zoals meer wedstrijden dichter bij elkaar, zodat fans minder ver hoeven te reizen. En dat teams met de bus of trein naar Duitsland reizen. Het weer nog. Af en toe pittige buien met onweer. Maar vanmiddag zijn er ook opklaringen met best wat zon. Het wordt maximaal 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu viel op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen een kwartier extra. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan naar wegwerkzaamheden op de A7, Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend.